Haar lijfwacht vond haar vannacht dood in haar hotelkamer. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Whitney Houston brak in de jaren 80 door met de hit All At Once. En begin jaren 90 had ze haar grootste hit met I Will Always Love You. Later kwam ze vooral in het nieuws vanwege haar drank- en drugsverslaving. Whitney Houston is 48 jaar geworden. Op het IJsselmeer gaan schepen in konvooi achter ijsbrekers varen. Dat is voor het eerst deze winter. Volgens Rijkswaterstaat ontstaat nu kruiend ijs, waardoor de schepen niet meer op eigen kracht van Amsterdam naar Lelystad en Lemmer kunnen varen. Het eerste konvooi vertrekt later vandaag. De afgelopen tijd werden al wel ijsbrekers op het IJsselmeer ingezet om de vaargeul open te houden, maar het was toen nog niet nodig om in konvooi te varen. Bijna twee derde van de Nederlanders ziet niets in het voorstel van VNO-NCW-topman Wientjes om de lonen en uitkeringen te bevriezen. Dat blijkt uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. Alleen onder CDA-stemmers is een meerderheid van 58% voor. Van de VVD-stemmers is een kleine meerderheid tegen en de PVV-aanhang ziet er weinig in. Het Griekse parlement debatteert en stemt vandaag over een cruciaal pakket bezuinigingen. Waarschijnlijk is de stemming vanavond. Als de parlementariërs akkoord gaan moet Griekenland 3,3 miljard euro snijden in lonen, pensioenen en banen. Alleen dan komt het land in aanmerking voor een noodlening van 130 miljard euro. De druk op de parlementariërs is groot. Enkele partijen dreigen hun leden te schorsen of weg te sturen als ze niet akkoord gaan met de plannen. Het weer bewolkt en af en toe wat lichte sneeuw. In de kustgebieden gaat de sneeuw over in regen en dat kan gladheid opleveren. Maximaal tussen 3 en min 2 graden. Na vandaag wordt het wisselvallig. De temperatuur blijft dan boven nul. Dit was het NOS Journaal. Dit is van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles.